Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Tweede Kamer had vanavond geen debat meer over de zogenoemde Teven-deal. Het zag er even naar uit dat het debat nog vandaag zou worden gehouden... maar opstelter schrijft aan de Kamer dat zorgvuldige beantwoording van de vragen tijd vergt. Hij wil de Kamer uiterlijk maandag om vijf uur s middags antwoorden. Eerder vandaag zei minister opstelter dat hij het OM en zijn ministerie opdracht heeft gegeven... om op zoek te gaan naar de bankafschriften van de omstreden deal... die Teven in zijn tijd als officier van justitie sloot met drugscrimineel CSH. Argentijnse openbaar aanklager Albert Nisman is vermoord. Dat zegt zijn familie die een onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren op zijn lichaam. Waar de moord precies uit blijkt is nog niet bekendgemaakt. Nisman werd in januari doodgevonden in zijn badkamer met een kogel in zijn hoofd en een pistool naast zich. Hij zou een dag later met bewijzen komen dat president Kirchner betrokken was bij een doofpotaffaire. In Irak zijn tienduizenden inwoners van de stad Tikrit op de vlucht geslagen. Het Iraakse leger probeert sinds een paar dagen om de stad te heroveren op islamitische staat. Aan de strijd doen zo'n 30.000 militairen en Sjiitische strijders mee. De herovering wordt gehinderd door bermbommen, sluipschutters en zelfmoordterroristen. IS heeft ook oliebronnen en olivaten in brand gestoken om luchtaanvallen te verhinderen. Elektronische boeken worden niet goedkoper. EU-landen mogen geen lager btw-tarief rekenen voor e-books. Dat heeft het Europees Hof van Justitie besloten. E-books blijven daardoor bijna even duur als papieren boeken... die wel in het lagere btw-tarief vallen. Frankrijk en Luxemburg rekenden toch het lage tarief voor e-books. Grote uitgevers als Amazon lieten tot nu toe hun handel via die landen lopen... zodat ze hun e-books veel goedkoper konden aanbieden. Het Europees Hof maakt daar nu dus een eind aan. Het weer op de meeste plaatsen droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden. Morgen eerst veel wolken, maar later ook wat zon bij een graad of 10.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 Of eh, slaat zijn tournee neer op Zandvoort. Aanstaande zaterdag zal Jaap Bond neerdalen hier in, in Zandvoort. Bij Goedemorgen Zandvoort. En nou heeft hij ook twee muzikale zonen. En die heb je net kunnen horen. Alaska met Frank en Paul Bond. Ja, zo simpel <laughs> zit kan het zijn. Dus een leuk bruggetje voor het begin van deze Alternative FM. Alaska met dat nieuwe nummer wat ze hebben gemaakt. In Medias Komt van het album wat ze aanstaande, nee, volgende week zaterdag gaan presenteren in eh, de Piers in Volendam. Dan eh, wordt eh, Prospero voor een clubje mensen uit, de eigen, uit de eigen omgeving wordt dan ja, min of meer vertoond. Of tenminste, in ieder geval laten ze dat horen. ook vandaag hebben wij weer live muziek. Ja, dat zal, dat zal als degene die degene, de, de agenda een beetje volgen op onze website altfm.nl. Die zien dus wat? Gaat het eh, zo lang eh, door? Ja, ja, we hebben tot, eh, tot geloof ik ergens al 18 mei gaat, het, gaat het gewoon vrolijk door. We hoeven weinig te doen. We staan in de <laughs> rij zelfs. voor, en buiten voor, te dringen. <laughs> Ja, nou, je hebt hem al gehoord. De gast van vanavond is Erik de Vries. Hij doet het vanavond niet alleen, want hij heeft ook een violiste meegenomen. Dat is Karin van Koten. Zeg het goed, hè? Ja. Ja, ja, ja. Erik, goedenavond. Hey Jaap. Ja, want het, eh, het, eh, het is een tijdje terug. Eh, wij stelden vast, ja, dat, is, dat was wel heel erg leuk, in 2013. toen had ik nog de rode pet op. En toen heb ik Fabiana Dammers in een gelukkige omstandigheid mogen vervoeren. En die trad toen op in datgene wat jij altijd organiseert. Want dat doe je nog steeds. Ja, nog steeds. Luisterconcerten of luisterrijke concerten in het leukste kleine zaaltje van Utrecht en Nijmegen zit ik toevallig. Ja, ik was nog niet in uh, Zandvoort geweest. Dus, nee, dat, is eh. nu voor het, e- dat is nu voor het eerst. Eh, een van de, de plekken in Utrecht dan is Cargador. De Cargador, aan de Oude Gracht, Werfkelder. En daar doe ik concerten met singer-songwriters van, vanuit alle windstreken, zeg maar. Die voor een luisterend publiek hun ziel en zaligheid uitstorten. het is heel, heel intiem. Ben er, eh, ja. nou ja, goed. Het, eh, een soort was, huiskamer bijna. Nou, ik was daar toen, eh, toen nog als Rodi ben ik daar ooit binnen geweest. het was, wat dat er gaat, kan je alleen maar zeggen van... ja, het, is, het was heel bijzonder in ieder geval. Ja, ja. Dat is het ook. Ik zie mensen altijd met een big smile naar buiten gaan. En ik, ik ben dat gaan beginnen met organiseren toen ik dacht van... nou, er zou in Nijmegen ook een plek moeten zijn waar... Mhm want ik woonde daar toen, eh, waar eh, men kon luisteren naar eh, singer-songwriters. Want het gaat vaak om de tekst natuurlijk. Ja, is dat ook je doel? Als mensen gewoon met zo'n vette glimlach en een vette lach op hun mond gewoon de deur uit gaan? En, ja, is dat, is dat dan oké voor, voor mij? Hey, de avond is geslaagd. Ik heb hier een paar mensen gelukkig gezien. Ja, ik, ik open de avond zelf altijd met een, eh, met een paar liedjes... om iedereen eh, bij de les te krijgen. Mhm. En eh, dan kan ik de gasten introduceren. En als ik dan weer een of andere Amerikaan uit Oklahoma heb staan. Of, of ik heb een jonge dame uit... komt Fabiana uit? IJmuiden. IJmuiden. ja. En, en er zit daar gewoon een, een zaaltje vol liefhebbers... En die laten zich meevoeren in de, in de wereld van eh, degene die voor ze optreedt. Dus dat is leuk. Ja. Ehm, natuurlijk maak jij ook zelf muziek, want dat zei je al. Hè? Want, Wel eh, zeker. Want, eh, je begint dan met de avond zelf wat liedjes te spelen... om, wat je zelf zegt, bij de lessen te krijgen. Ja. Maar ik heb ook even gezien, je hebt er geloof ik drie of vier albums heb je al op je naam staan. Ja, zeker wel. drie solo-albums op eigen naam. En in de tussentijd ook met... Een eh, singer-songwriter collectief hadden we. Ja. Met eh, vier singer-songwriters, ook een eh, cd en zelfs een heuse dvd ooit uitgebracht. Mm Heuse DVD ook? Ja, ook nog. Ja. <laughs> is, is dat ook wat, de, de muzikanten meer zouden moeten doen? Het beeld erbij gebruiken bij, bij datgene wat ze ook over willen brengen? Denk je dat? Nou, ik denk dat het nu wel heel veel gebeurt. Gewoon YouTube staat natuurlijk vol met iedereen die... Ja, want jij doet het ook, hè? Ja, ik, eh, ik doe het tegenwoordig ook, ja. Eh, gelukkig was ik in de omstandigheid om een eh, goede filmer in de buurt te hebben... die mm. zowaar bij de cd-opnames van de laatste cd... twee liedjes heeft, heeft gefilmd toen we daar bezig waren. En dat, die zijn wel heel goed gelukt. Ja. En verder zijn er natuurlijk bij live optredens altijd wel mensen die een, of een camera of een telefoon eh, en een filmpje maken en dat op YouTube gooien in, natuurlijk. Wij hebben er ook één eh, staan. Uh, eh, kijk even morgen staan. Het is, het is zijn, zijn apparatuur wat daar, wat daar staat. Dus het schijnt ook dat je er dus bewegende beelden mee kan maken. Toch Marcus of niet? Yes, yes. Ja, dat dacht ik al. Dus, <laughs> oh, dus we worden nu ook gefilmd. ja, je wordt, ja, zelfs door de webcam. Oh kijk, we <laughs> zijn op de webcam. zelfs de bewakingsbeelden. Dus je komt ook niet ongestraft zo de deur uit. Dus, de voorzitter heeft eh, al geconstateerd dat ik een beetje koud begin te worden op mijn hoofd. Dus uh, <laughs> oh, ja. dankjewel hoor, Belina. <laughs> Dus eh, dat gaat mij helemaal goed. in ieder geval, het is nu tien over acht. Ik ga zo jullie graag aankondigen met, met het eerste setje van twee nummers. Dus, dus ik zou bijna zeggen nou ja, je hoeft niet meteen te gaan zitten, want we hebben nog wel even een, eh, oh. we, hebben nog een paar minuten. Maar ik ga eerst nog even twee nummers uh, draaien. En dan, eh, dan gaan we het eerste setje doen. Ehm, buitenlands, want ja, we hebben toch af en toe ook wel iets uit het buitenland. deze dame komt uit België, maar heeft zich ehm, ja, genesteld in Amerika. Maakt toch ook een beetje soul-achtige, eigenlijk het ook een beetje het gelikte R&B Waar ik uh, als eh, radiopiraat ooit mee ben begonnen. Daar doet het mij echt aan denken. Het is Hollywood Hills. en het is van Ilse. leave the hard times 내 Verstopt achter je gevels, meer dan duizend verhalen. Een straat vol met mensen die denken en doen, die durven te dromen, participeren, gaan voor het leven en niet voor de roem. Want je heuvelig mooier dan door Venus bedoeld, het bloed in je gracht dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Hier heb ik mijn eerste jointjes gerookt eindeloos geboomd over de onzin van het leven. Nachtenlang gegeten, gedanst, gevreden en gerouwd, mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie oog achter de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernieuwt zich keer op keer zoals ze dat al eeuwig doet. Want je heuvelig mooi, dat door Venus bedoelt. Het bloed in je grachten, dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Tussen lapjesmarkt en bloemenmarkt Tussen de witte vrouwen en de neuden. Wordt niet geluld, maar gewerkt. Je voelt de dynamiek. Waar jong en oud elkaar versterkt. Ja, daar, daar klink ik als muziek. Want je heuvelrug mooier dan door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat mijn dorp, hier ben ik thuis. Met je heuvelig mooi, dat door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je had je verkoopt. Utrecht mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat mijn dorp van de maan verliest. De voorstraat voor de nacht ontwaakt. En dat was eh, de lofzang over de voorstraat eh, van eh, Jan van Piekeren. Aangevuld met Johan Fransen, Lars Hurks en Hans Boosman. Want dat zijn de mannen zoals ze het met z'n vieren doen... als ze ehm, ja, min of meer muziek in de, cafés en daar omtrent in kleine zaal. Noem het maar op. Het was natuurlijk een lofzang op Utrecht. Nou, eh, daar hoef ik Erik eh, niks over te vertellen. Want eh, hij organiseert, zoals al in de intro gezegd... ook dingen in Cargador aan de Oude Gracht in Utrecht. dus als ik Jan van Pieker hoor, dan zie ik ook de Oude Gracht... En dan zie ik ook gelijkertijd Erik staan. En dat staat hij ook inderdaad. Nu met een hoed op en een akoestische gitaar. En Karin staat klaar met de viool.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 How can one say things will be fine when someone's lost somebody dear? And some bridges better stay buried. Some things lie buried under stone on. Some things never cease to hurt when they're getting close to home. Oh, and late last night, like something straight out of blue. I heard a song, and every word of it rang true. It brought memories along, and it reminded me of you. Some bridges better stay burned, some things lie buried under stone, some things never cease to hurt. when they're getting close to home. Yeah, sometimes difficult to hurt when it's getting close to home. Sometimes you best leave well alone when it's getting close to home. Yes, de kop is eraf. Close to Home. Uh, ik eh, zie uh, eigenlijk de zon als ik hier naartoe rijd. heel langzaam in de zee zakken zonder windmolens. En dan op een gegeven moment hoor ik dit nummer en dan denk ik, ja, ik ben weer bijna thuis. Uh, dat is iets eh, van, eh, van eigen. Ehm, ja, zoiets, moet ik het zo zien? Het liedje? Ja, zo kan je het zien. Ja, Dat je inderdaad bijna thuis bent en dat dat een vertrouwd gevoel is. Maar het is ook wel eens zo dat in overdrachtelijke zin zijn het ook verhalen die je hoort uit je omgeving. Waarvan je denkt van, oh, er komt iets te dicht bij huis. Ja, ja, ja. ja. Komt close to home en misschien dat je daar niet altijd aan toe bent. Oké. <laughs> Dus kan twee... Eh, het, kan twee het, eh, is zijn twee het zijn twee uitlegmogelijkheden op dit eh, nummer uiteindelijk Er is over nagedacht, ja. ja. <laughs> de tweede, Erik. de tweede doen we... Wat was het nou? <laughs> November in the Rain. November in the Rain. Please send me a postcard From wherever you are Just so I know that you're alright Just so I can live stare into the night and Life's running its course now But the car sorrow. When you uh, aanwezige publiek eh, heeft dit eh, liedje op juiste waarde weten te schatten. nou ja, dank even voor dit moment. we gaan zo dadelijk nog twee nummers in ieder geval van jullie horen. En wellicht even in het komende uur misschien nog twee. Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. nu weer verder hier met muziek hier bij Alternative FM. ik zei al, ehm, een van de, de ploegen of een van de, de ploegen, eh, de muzikanten uit Rotterdam... die we toch eh, ook eh, erg in het vizier hebben, is Halfway Station op dit moment. En dat heeft alles te maken met dat nummer wat ze ergens in september van het afgelopen jaar hebben uitgebracht. En wat wil het geval? 7 maart, dat is aanstaande zaterdag, staan ze in het voorprogramma van Sue the Night... Nou ja, Suicide uh, is eh, nu al zover dat eh, die al eh, ruimschoots de aandacht heeft verdiend. Maar Halfway Station kan het altijd nog gebruiken. Is The Great Beyond. waren ze, de heren van uh, Nexo Shape. En eh, wij hebben ze hier eh, ook in de studio gehad. En dat is alweer aflevering 5 van, van, van dit jaar. En dan moet ik even een week of 5, 6 terug. Want dit is aflevering 10 inmiddels alweer. dat is vijf weken terug. Dus dat was begin februari dat ze hier waren. Nexo Shape en Focus Delusion. Dat is het nieuwe nummer wat, wat meeste op dit moment het een en ander onder de aandacht willen brengen. Bovendien eh, hebben ze iets eh, opgenomen. Een eh, oud nummer van Joy Division hebben ze gecoverd. Dus dat wat ook betreft ook heel erg leuk. Halfway Station dus aanstaande zaterdag te zien en te horen in Rotown. in de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. wat heel erg weer mooi en aansluitend is, is dat er een middelgroot poptempel niet gebouwd gaat worden. Dus eh, de Rotterdammers eh, zitten toch weer een beetje met, eh, met de handen in het haar. want er komt geen zaal die een capaciteit kent van duizend man. Dat is allemaal gewoon weer naar Rotown. daar speelt een echte Rotterdamse band, Halfway Station. Eh, in het voorprogramma van Night En die komen hier ook uit de buurt, eh, uit Haarlem, wel te verstaan. Dus eh, wat dat er gaat, is, het een, is een leuk verhaal. Aanstaande zaterdag in Roadtown zijn beide bands te zien en te beluisteren. Nou, binnenkort zal ook er nieuw materiaal gaan komen van My Baby. En ik had ze gezien... niet afgelopen zondag, maar de week daarvoor bij Vrije Geluiden. En toen was Henny Vrienden te gast en die vertelde iets over uh, My Baby ja, zegt hij, eh, de jonge muzikanten van nu... die zijn er toch uh, in geslaagd om bepaalde niches te vinden. dus eigenlijk dingen die, die wij als muzikant nooit eerder hebben ontdekt. En dat kan Henny Vrienden wel weten, want nou, die heeft zich wel 80 keer uitgevonden, denk ik, als filmmuzikant, of in ieder geval als muzikant voor, voor films, eh, hij eh, schrijft daar eh, regelmatig muziek onder. Maar ook gewoon eigen werk gaat nog steeds door. En hij heeft natuurlijk een jaar of twee terug... Natuurlijk samen met Ernst Jans en met Jan Hendricks... en onze eigen René van Kolm nog een ja, min of meer een tournee gehad met uh, Doe Maar op glad ijs. Dus wat dat er gaat uh, is Henny Vrienden nog wel even van de straat af. Maar hij zei in dat programma ook nog lovende woorden over die jonge muzikanten. En daar noemde hij dus deze groep. My Baby. En ja, wat heel erg mooi was, eh, was eh, dit nummer wat ze toen daar hebben gespeeld eh, bij Vrije Geluiden. Skata van Dijk met haar broer. En natuurlijk nog een bandlint. Het is hun nieuwe single, Uprising. ook nog een eh, leuk eh, verhaal is eh, van Kato van Dijk en van mijn persoon. We hebben elkaar nooit ontmoet, maar wat, wat wel grappig is, we hebben wel van kaart geruild. Dat had te maken met een EP-presentatie e van Marnix Dorrestein onder de naam X. Die ging in, in Amsterdam. Ik ben even de naam van de zaal uh, ben ik even kwijt. Dat zit in de Nieuwe Uilenburgstraat. <laughs> zit, zit het in ieder geval. Maar uh, Kato die wilde graag, eh, of Kato die wilde graag met, eh, met haar zus daar naartoe. Alleen de een had op dinsdag en de ander op maandag. Ken je dat? Nou, dan, dan, dan zit je op een gegeven moment van... ja, ik wil toch nog graag met mijn zus. Dus heb ik gezegd, nou, dan wil ik wel met je ruilen. Dus uiteindelijk zijn de gesusters van Dijk op maandag geweest en ik op de dinsdag altijd wel grappig. Goed, uh, Erik en Karin eh, staan eh, weer klaar met het verhaal wat zij willen gaan vertellen. Is, denk ik ook Erik, denk ik weer afkomstig van dat album wat jij vorig jaar hebt uitgebracht, hè? Klopt, ja. Close to Home. Ja. Welke twee nummers laat je ons horen? We gaan beginnen met Different Stations. Ja. En daarna doen we Anything But What I Am. right. I'm trying to hurt you, but you got it all wrong. You say that I'm trying to avoid you, you're just holding on. You're just holding on to a dream. And something you think you have seen in me that just isn't there. say that you wrote me a letter to pour out your heart. And for once in your life, you just know right from the start. But I'm never certain that way. Love's either growing or slipping away. And sometimes just the wrong time, just the wrong place. We're at different stations in life, going at a different pace. When love rings, you go answer the call. For some, there's no answer at all, and sometimes it just isn't fair just holding on to a dream. And something you think you have seen in me that just isn't there. Different Stations hoorde je. En uh, als het goed is uh, krijgen we uh, na deze na dit eh, eerste nummer van het blokje van twee... Het openingsnummer, zeg ik het goed, van, de, van het album Anything But What I Am. Het eh, is weer helemaal voor hun. Oh, feeling was ready to give up, you gave me hope. You made me feel what I was wanting, and you made me lie down. And you took me in from way out there when I was feeling left out. It's nothing cruel to all of my friends, most of all to you. I never said I was sorry, baby, and I never make up. But now you're telling me it's alright, and I don't believe my luck. Oh, and i feel good now. I feel a better man. Oh, babe, I never said I would be anything but what I a green-eyed monkey that's riding on my back, and this chip on my shoulder just makes me wanna talk back. said things to hurt you. And baby, some I didn't mean. And I went and got good and drunk and wasted when you needed me. Oh, but I feel good now. I feel a better man. Oh, babe, I never said I anything but what I am. Oh, babe, I never said I would be anything but Eh, Karin en Erik eh, met eh, twee nummers. we gaan nog even twee nummers draaien tot aan het nieuws van 9 uur. Deze dame, die gaan wij volgende week zien. Dat is Andy uit Amsterdam-Noordwijk. Daar komt ze vandaan. En het nummer dat heet Gravity. I hold on to your chains. It's the last of what like a string that will snap soon as I take one step. And I want you to kiss me, reveal how you feel. It's our last dance. Till it's over, before it even starts. Yes, it's over. dan weet je in ieder geval wat, uh, wat er volgende week eh, gaat komen hier bij, eh, bij ons. Bij Alternative FM. Want zij gaat volgende week hier een aantal nummers laten horen. Andy, ze komt oorspronkelijk uit Noordwijk. Maar tegenwoordig woont zij in Amsterdam. Dus wat dat gaat, weten we dat ook weer. Then You Should Know. Dus, eh, tot aan het nieuws eh, van 9 uur eh, wat je gaat horen.